Uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een zoekactie naar de vermiste Jeffrey en Emma... heeft de politie meerdere lichamen gevonden. De lichamen zaten in een auto die de politie eerder vanavond in het water heeft gevonden in Winschoten. De identiteit van de lichamen is nog niet vastgesteld. De politie zegt wel dat de auto van een vergelijkbaar model is als de Toyota Avensis... waarin de twee kinderen werden meegenomen door hun vader. De kinderen zijn sinds zaterdagmiddag vermist. De politie zei aanwijzingen te hebben dat de vader zichzelf en de kinderen van het leven wilt beroven. De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben opnieuw sancties aangekondigd tegen Rusland. Het is het 17e sanctiepakket sinds de Russische invasie in Oekraïne. De nieuwe sancties treffen onder meer 189 schepen van de Russische schaduwvloot... En ook ruim 30 bedrijven die direct of indirect betrokken zijn bij levering van wapens aan Rusland zijn toegevoegd. Op de sanctielijst staan nu in totaal zo'n 2400 personen en entiteiten. De sancties bestaan uit reisverboden en bevriezing van tegoeden. Bij een schietpartij in Den Haag is vanavond een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer werd neergeschoten in de buurt van het Zuiderpark. Na de schietpartij was er snel een ambulance te plaatsen en werd het slachtoffer gereanimeerd, maar dat was tevergeefs. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van de schietpartij en zoekt naar de mogelijke dader of daders. Een woordvoerder zegt dat het druk was in de omgeving en dat er veel getuigen waren. In Mexico zijn twee medewerkers van de burgemeester van Mexico-stad op klaarlichte dag doodgeschoten. Het gaat om een secretaris en een adviseur.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 Het ritme van Zandvoort, op 106.9 of human kindness. There are many who have fallen. There are some who still survive. It's all about the love shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the I'm alive, the one i care for through the rough and years. Me, i take her laughter and her tears and they as souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She. Oh, she. I'ma break you off, let me be your motivation to stay in Baby, turn around, let me give you an ovation. Yeah, cause I do it so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 冒险。